Jobboot met het NOS Journaal. In de Thaise kustplaats Hua Hin zijn twee bommen ontploft... waarbij zeker één dode is gevallen. Er zijn ook twintig gewonden, onder wie enkele buitenlandse toeristen. Een Nederlandse vrouw van 23 is licht gewond geraakt... meldt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De bommen waren verstopt in twee plantenbakken... en werden kort na elkaar op afstand tot ontploffing gebracht. In het zuiden van Thailand plegen islamitische opstandelingen wel vaker aanslagen... maar nooit in toeristenorde. De president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, Emsley Tromp, heeft zich tijdelijk teruggetrokken. Zolang er een onderzoek naar hem loopt, verschijnt hij niet op zijn werk en zal hij zich niet bemoeien met lopende zaken. Een rechercheteam op Curaçao deed gisteren een inval in het huis van Tromp. Het onderzoek heeft vrijwel zeker te maken met berichten over zijn privéfinanciën. Zo zou een lening van 3 miljoen dollar aan zijn vriendin zijn gegund zonder onderpand. Ook zijn er verdenkingen over transacties waarbij pensioenfondsen en een verzekeraar een rol spelen. Hillary Clinton heeft ambitieuze plannen gepresenteerd voor banengroei in de Verenigde Staten. Als ze in november wordt gekozen tot president, wil ze miljarden investeren in infrastructuur, scholen en watervoorziening. Dat zei ze in een toespraak in Michigan. Voor kleine bedrijven moet er een versimpeling van de belastingen komen, zodat ondernemers zich meer op hun werk en innovatie kunnen richten, zei Clinton. De grootverdieners wil ze juist extra belasten. Clinton wil ook meer investeren in onder meer duurzame energie... en verder pleit ze voor verhoging van het minimumloon... goedkopere kinderopvang en ouderschapsverlof. In een buitenwijk in Washington is een appartementencomplex na een enorme explosie volledig uitgebrand. Zeker twee mensen zijn omgekomen. Tientallen bewoners en brandweermannen raakten gewond. Zeven bewoners worden nog vermist. De explosie was zo hevig dat hij tot in de verre omgeving was te horen. Zo'n 160 brandweermannen waren uren in de weer om het vuur onder controle te krijgen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Vannacht overwegend droog. Morgen bewolkt en in het noorden nog kans op regen. In de middag steeds meer zon. Het wordt 21 tot 24 graden.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 De eerste komt van Kimberly Haynes. Awaken and Me, zo heet deze cd. Ehm, nou, ik ben benieuwd wat ze gaat brengen. En ik, zoveel werkjes, ik kan het eigenlijk bijna nauwelijks meer onthouden. De tweede werkje is eh, van Late Night with Headphones, volume 1 van ehm, Trevor Gordon Hall. Ja, het is een, donkere eh, album. Eh, dus, en dan gaan ze daar ook nog op schrijven met eh, hele lichte lettertjes. En dan moet ik het allemaal maar weer zien te lezen. Maakt niet uit, we gaan daar lekker voor zitten voor deze zeer gevarieerde New Age muziekprogramma. Veel luisterplezier. Thank you. Ra ra ra ra ma ma ma ma Rama Rama Rama Rama Satanama Ra ra ra ra ma ma ma ma Rama Rama Rama Rama Satanama Ra ra ra ra ma ma ma ma Rama Rama Rama Rama Satanama Satan. You. Choose healthy and delicious foods, such as a bowl of berries or cut vegetables. Place your food in front of you on a table and sit for a moment with your hands on your lap, slowing your breathing and bringing peace to your body. place your hands over your cheeks, jaw, and mouth, blessing these parts for the role that they play in allowing you to eat. Thank your teeth, your jaw, bones and muscles, your tongue, your throat. send love to all these parts of you for their work in bringing you a nourishing meal. Now place your hands on your stomach and send waves of love into your belly. Send love to your esophagus your stomach, your intestines, your colon, and every part of you that works to digest food and extract the minerals and vitamins you need to keep a healthy body. Thank every part of you for their role in eating your food. place your hands together in prayer in front of your heart and bless yourself for the strength and grace to eat consciously. Extend your hands over your food and bless it, visualizing bright light being shined onto your food from your hands. This beautiful food for you. Send gratitude to all those who grew your food, harvested it, packaged it, shipped it, and prepared it for your divine consumption. them appreciation that all those that have brought this divine energy in the form of food to you may be blessed. Take one piece of food in your hand, making sure that all five fingers touch it. Each finger represents a different aspect of yourself that you are nurturing. Lekin jeśli jeden szkin, zaczyn do sokke, jedes in der Erdung, ich gehund da kann.